In een toespraak op televisie zei hij dat er meer democratie komt... en dat hij de werkloosheid, de corruptie en de armoede gaat aanpakken komende dag zal Mubarak een nieuwe regering installeren, maar hij blijft zelf president. Het was voor het eerst dat Mubarak reageerde op de protesten in zijn land, die al tientallen mensen het leven hebben gekost. De president zei dat hij de ontevredenheid van de Egyptenaren begrijpt en dat ze het recht hebben om hun mening te geven, maar wel binnen de grenzen van de wet. Mubarak verdedigde het ingrijpen van de ordentroepen, die volgens hem terughoudend hebben opgetreden. De Amerikaanse president Obama heeft gebeld met Mubarak. en zei dat de Egyptenaren universele rechten hebben, zoals het recht om te demonstreren en vrijheid van meningsuiting. Obama riep Mubarak op geen geweld te gebruiken tegen vreedzame demonstranten. De Afrikaanse Unie stelt een commissie in die een oplossing moet vinden voor de politieke crisis in Ivoorkust. De commissie zal bestaan uit vijf Afrikaanse staatshoofden en binnen een maand een bindende uitspraak doen. Zowel de zittende president Gbagbo als diens uitdager Ouattara moeten zich daaraan houden, zei de president van Mauritanië. Dat land is momenteel de voorzitter van de Afrikaanse Unie. De internationale gemeenschap riep Ouattara tot winnaar uit van de verkiezingen van eind vorig jaar, maar Gbagbo weigert op te stappen. De Keniaanse premier, die bemiddelt in het conflict, riep de twee kemphanen eerder op samen aan tafel te gaan zitten. De leden van GroenLinks kunnen de steun van hun partij aan de missie in Kunduz niet terugdraaien. Het besluit van de fractie is definitief, zei fractieleider Sap bij Pauw en Witteman. Als het partijcongres zich uitspreekt tegen de missie... zal de fractie alles in het werk stellen om het vertrouwen van de partij terug te winnen. Maar de missie gaat gewoon door, al dus Sap. Het weer, het is een heldere nacht met minima van min 3 in Zeeland tot min 7 in het oosten. Overdag weer volop zon, maar wel koud met middagtemperaturen rond of net iets boven het vriespunt.